is nieuws van 3 uur. Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Alle Nederlandse scholieren die vanochtend gewond zijn geraakt... bij het busongeluk in Noord-Frankrijk... mogen het ziekenhuis weer uit. Dat meldt Alarmcentrale Allianz. De groep leerlingen was onderweg naar Londen... toen de bus waarin ze zaten vanochtend vroeg bij Calais... tegen een vrachtwagen botste. Elf leerlingen, vijf leraren en de buschauffeur raakten daarbij gewond. Twee leraren en de chauffeur liggen nog in het ziekenhuis. Hubert Mullenkamp, de voormalig bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale, moet de staat ruim 2,1 miljoen euro terugbetalen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Het gaat om geld dat Mullenkamp kreeg door onder meer steekpenningen aan te nemen en geld wit te wassen. Daarvoor werd hij eind maart al veroordeeld tot een celstraf van drie jaar en drie maanden. Bij archeologisch onderzoek in Haren in Groningen is een eeuwenoude lode pauselijke zegel gevonden. Het zegel heeft op een brief gezeten van de 13e eeuwse paus Gregorius IX de voorkant van het zegel staat de naam van de paus. Aan de achterkant zijn de apostelen Petrus en Paulus afgebeeld. Het Groninger Instituut voor Archeologie spreekt van een topvondst. Het zegel is gevonden op het terrein in Haren waar ooit klooster Jesse stond. Een Cistercienser vrouwenklooster dat gesticht werd rond 1215. Klaas-Jan Huntelaar keert terug bij Ajax. De spits komt over van het Duitse Schalke 04, waar zijn contract niet werd verlengd. Huntelaar tekent voor één jaar in Amsterdam en wordt gehaald als tweede spits achter Casper Dolberg. Huntelaar van 33 speelde eerder van 2006 tot en met 2008 voor Ajax. In 92 wedstrijden maakte hij toen 76 doelpunten. Speelde verder ook voor Heerenveen, Real Madrid en AC Milan. Het weer vrij zonnig, weinig wind, 19 graden aan zee, 25 in het zuiden. Morgen nog wat warmer, 24 tot 29 graden. Morgenavond neemt in het zuiden wel de kans op een onweersbui toe. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate.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 Nee, Spaanse herrie. Dus dat kan nog allemaal niet. Hé, hey, eh, we zitten alweer in het laatste uur, hoor. Gaat hard, Of hè eh, Bart. Ja nou, ik zeg maar, ik blijf van Corsair hoor. Ik moet daar iedere keer bij nadenken. hey, het laatste uur. En ehm, nou ja, we hadden de mensen beloofd dat we gaan hem nu nog helemaal. een keer helemaal beluisteren. Zonder storingen, zonder onderbrekingen. In de nieuwe mix. Precies. Maar wat ik toch wel even wil eh, doen, dat, dat lijkt me namelijk leuk. Ja. <laughs> om een heel klein stukje vergelijkend ware onderzoek te doen. Oké. Ja? Ja? Je, je, maakt me nieuwsgierig, want dit wist ik ook niet. Nee, dat wist je ook niet. <laughs> nou, laat ik het zo zeggen. Ehm, het oude album, uit 67, is een keer geremasterd. Dat klonk al een heel stuk beter. Ja, 2009 was ja. dat. Ja. En dat klonk zo. Dan moet je even opletten, vooral ook op de zang. So me. Heb je het goed in gedachten? Ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Dit was dus de originele versie. En nu is de zoon van George Martin samen met zijn team, nog meer mensen aan meegewerkt, die hebben het volgende gedaan. Ze hebben alle originele banden gepakt die op vier sporen waren opgenomen. Dus vier keer, zeg maar, dat kon toen hè. Tegenwoordig kan je op honderden sporen opnemen, maar toen nog maar vier. Eh, die hebben ze allemaal uit elkaar getrokken. Allemaal apart in computers gezet. En toen zijn ze opnieuw gaan mixen. Met de techniek van vandaag. Ja, ja. En nou, ik heb echt thuis zitten luisteren. Al via Spotify, want ik heb de LP draai ik nu echt voor het eerst. Ik heb hem nog niet, niet uit de hoes gehad. Maar ik had het verschil wel op eh, Spotify, Spotify gehoord. Ja. Nou, we gaan nu dus die nieuwe remix. Die, die fantastische remix van Giles Martin en zijn team die gaan we nu draaien. En je hebt nu gehoord wat er, wat, wat, hoe het klonk. En zo... Oh, sorry. Dan moet ik even... Wacht even. Hij staat niet goed scherp. Momentje. Nou komt hij. Nou komt ie. echt. Nou De remix. In zijn geheel. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. as you drift past the flowers that grow so incredibly high.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 In this way, Mr. K will challenge the world. celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishopsgate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late says it's K and H is sure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse. ten Somersets he'll undertake on solid ground. Bing bing, some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. Kite is humming a bill. U heeft, eh, u heeft geluisterd naar kant 1 van de geremixte versie van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En eh, wat klinkt die geweldig. U heeft achtereenvolgens geluisterd naar Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band... With a Little Help from My Friends... Lucy in the Sky with Diamonds... Getting Better... Fixing a Hole... She's Leaving Home... and Being for the Benefit of Mr. Kite... Kant 2 staat klaar. En we beginnen met... Within You, Without You. Ja, dat doen we zo. Dat doen we. <laughs> ja. Maar het is, het is verbluffend. Hè? Je, je, je hoort nu echt wel het verschil. Ja, je hoort duidelijk verschil. Je hoort heel veel verschil. En, ehm, eh, ja, de, de, package is ook fantastisch. De hoes is ook mooier. Want als je dat vergelijkt met de oude hoes... veel helderder de foto ook. En alle dingen die er bij de originele hoes uh, in zaten... Eh, die zitten er dus weer in. Hè? dat, eh, Die, die kartonnen kaart met die snor die je uit kon knippen. En die, die Sgt. Pepper eh, pet en zo. Dat zit er ook allemaal weer bij. Plus dat er nog een, dat, zei je, dat zat je net te lezen, een heel mooi boekwerk wat er ook bij zit. waarin alle ins en outs over deze remix, of deze, ja remix, ja. alle ins en outs staan. Dus en het is echt, ja, het album kost iets van 40 euro. Maar dan heb je ook wat hoor. De moeite waard. Het is zeer de moeite waard. Al zeg ik het zelf. We gaan nu verder met kant 2. Helemaal achter elkaar. till quarter to three. Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? by the fireside. Sunday mornings go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall. postcard, drop me a line stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared seen his face before. Nobody was really sure if he was from the house above. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look having read. Fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup. And looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream. call. Now they know how many holes it takes to fill the album. net zo genoten heeft als wij hier in de studio. Bart en ik. Geen probleem is het dan. Nee. Wat klinkt dit geweldig. Wat hebben die mensen een, een ongelofelijke klus gehad. En, en een topprestatie geleverd. Door dit album zo te remixen. Dat het nu net klinkt alsof het gisteren opgenomen is. Ja, erg vers, erg scherp. Ja. Heel erg mooi. Vreselijk mooi. Ja. En Ja, dat hoort erbij, hè? Ja, dat hoort erbij. <laughs> en dat gaat, als je dus een pick-up hebt die niet afslaat, gaat dit gewoon <laughs> ja. eeuwig door. hey, praat jij even door, ik, ga nog even dat singeltje doen. Ik kon nog, nog even af wat we de afgelopen 20 minuten gehoord hebben. Eh, we begonnen de tweede kant natuurlijk met Within You, Without You. Daarna When I'm 64. Als derde van de tweede kant hoorden we Lovely Rita. Toen Good Morning, Good Morning. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, The Reprise... En tenslotte natuurlijk A Day in the Life. En dat eh, was het hele complete album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band... geremasterd 2017, geremixed door Giles Martin, de zoon van George. En dan gaan we nu nog even... We hebben het in het eerste uur al gedaan, maar we doen het gewoon nog een keer... omdat het zo mooi is. Twee nummers die eigenlijk ook bestemd waren voor het album... maar die als single zijn uitgebracht. En dat is Penny Lane en Strawberry Fields Forever. Ja, dan vraag je niet of ik al klaar ben. Ben jij klaar? <laughs> nou, ik hoop het. Nou, we gaan gewoon beginnen. Ik hoop dat hij het doet. Tuurlijk. No worries, mate. Eh. het kan... Eh, ik hoor nog niks. Ja, nou, maar nou, hij, staat, er wel, hoor. Ja, Echt. Wacht even, hoor. Ja, we wachten rustig even af. En voor degenen die eh, vanaf 4 uur gaan luisteren... Hans is er al. Dus wat dat betreft... De continuïteit is gewaarborgd. Hier is Strawberry Fields Forever. Let me take you down is real and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all that is, I think it's not too bad. Let me take you down, cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. dream. I think I know, I mean, uh, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. en weet je wat ik dan eh, ook weer achterkwam? Dat hoorde ik laatst in een documentaire. Dit, dit rare fluitje, hè, wat je hier achter hoort. Ja, ja, ja, dat komt dus gewoon uit die mellotron. Hè? Dat zit daar kant en klaar in. Dus dat is gewoon één toets. Geweldig. <laughs> in die mellotron. Ja. Waarin, ze dit, uh, waarin ze dit zo gevonden hebben. De eh, Mellotron was eigenlijk de eerste primitieve sampler. Dat was een toetsinstrument waarin allerlei bandrecordertjes omdraaiden. Allemaal loepjes en zo. Ja, allemaal loepjes en, dat, en instrumenten en zo. Dan kon je dus fluiten, koren, eh, gitaar en uh, dingen dan. Nou, we gaan eruit. we hebben het met plezier voor u gedaan, dames en heren. Vier uur lang hebben wij gevierd, vandaag echt gevierd, ja. dat het 50 jaar geleden is dat Sgt. Pepper uitkwam. En uh, ik draaide dit singeltje met name nog een keer. Wij zijn er ook mee begonnen. Maar die andere pick-up waar ik het op had liggen, daar is de naam niet zo best meer van. Toen klonk hij niet zo niet goed. Zo goed En nu klinkt hij wel fantastisch. Want ook Penny Lane en eh, Strawberry Fields zijn geremixed. En ook die klinken net zo goed als het nieuwe album. Als... Dus gewoon weer een singeltje in het originele hoesje op het originele Parlophone label. Uh, luistert u tot besluit. En als we het niet redden, doen we nog een klein stukje al You Need Is Love. Maar ik denk dat we wel gaan redden. Cor, eh, Bart, eh, Cor Bart, Bart, <laughs> Cor, Bart eh, hartstikke bedankt voor je, voor je fantastische informatie. Nou, jij ook bedankt voor het gezellige, gezellige programma. Ja, het was, een heer, het was gewoon heerlijk om, te om dit te doen. Ja. En luistert u nu naar Penny, Lane. Penny Lane, there is a barber showing photographs. every hand. Dat zei ik al, de naald van die ene pick-up is niet helemaal lekker meer. Maar eh, dit was wel heel erg lekker. <laughs> Penny Lane, eh, ook de remix. Het singeltje is ook opnieuw uitgebracht. Eh, in het originele hoesje zelfs beter dan het origineel. Want vroeger was het zo'n slap papieren hoesje. Maar het is nu een mooi kartonnen hoesje. En gewoon lekker op het Parlophone label. Het is echt ongelooflijk. Dus nou, we zijn gekomen aan het einde van vier uur lang Beatles. En eh, nou ja, niet vier lang Beatles, maar in ieder geval wel de muziek van de heren Lennon, McCartney Her en Harrison. En eh, we hebben het met ontzettend veel plezier gedaan. Vanavond wordt het nog eens dunnetjes overgevoerd eh, in het, het Ziggo Dome. En er is vanavond op NPO 2, als ik het goed heb, eh, nog een... Drie, dacht ik. Oh, dag twee. Maar maakt niet uit. Nog een fantastische eh, documentaire uit Uur van de Wolf. Oh over, uh, over, analogs. Eh, over die analogs. En hoe zij uh, Sergeant Pepper gemaakt hebben. Nou, ik, ik, was, ik was er blij mee. We gaan eruit met een mooi wens van de Beatles. Die nauwelijks drie maanden, drie maanden later na het verschijnen wereldwijd werd geuit dankzij de eerste wereldwijde satellietuitzending Hello World.